de Amerikanen niet zeggen, maar zijn dood viel samen met de melding van een aanval door een onbemand CIA-vliegtuig afgelopen maandag. Voor de dood van Osama Bin Laden was Rachman een commandant van het terreurnetwerk, en vertrouweling van Bin Laden. Na de uitschakeling van Bin Laden promoveerde Rachman tot nummer 2 achter de nieuwe leider Zawahri. De orkaan Irene zal waarschijnlijk ook een deel van Canada bereiken. Weerkundigen hebben een waarschuwing uitgegeven voor het gebied ten noorden van de grens met de Verenigde Staten. In de VS zelf is het dodental door de orkaan Irene opgelopen tot drie. De orkaan kwam in North Carolina aan land. Daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom en straten staan blank. Irene bereikt windsnelheden van zo'n 140 km per uur. President Obama waarschuwde op een persconferentie voor de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis. Hij zei, we moeten hopen op het beste, maar ons voorbereiden op het ergste. In zeven staten langs de oostkust geldt de noodtoestand. De Indiaanse man, die al elf dagen in hongerstaking is tegen de corruptie in zijn land, heeft besloten weer te gaan eten. Hij lijkt zijn zin te hebben gekregen nu het Indiaanse parlement instemt met strengere maatregelen tegen corruptie. De 74-jarige Anna Hazare kreeg steunbetuiging uit het hele land. Het parlement besloot uiteindelijk om een toezichthouder in te stellen. Daarmee steunt het parlement het plan van Hazare dat veel verder gaat dan het regeringsvoorstel voor de bestrijding van corruptie. Hazare wil dat de anticorruptiewaakhond ook het kantoor van de premier en de rechterlijke macht onderzoekt. De corruptie heeft India naar schatting al miljarden euro's gekost. In de eredivisie heeft RKC thuis van NAC Breda gewonnen. In Waalwijk werd het 2-1. Vanavond zijn ook nog drie andere wedstrijden, maar die zijn nog niet afgelopen. Het weer. Vanavond klaart het op, morgen opnieuw buien, eerst vooral in het westen, later ook in het binnenland. Tussen de buien door geregeld zon, het wordt 18 graden.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 CFM Zandvoort, zaterdagavond 9 juli 2011. Zaterdagavond. The FM's Night. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Radio. Radio Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. No question, girl, your love has got me feeling up. You know I like it. Hey, and when you start to pushing up, and nothing's between us.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 Futuring Mac met Born Again. Fantastische plaat. leuke zomerplaat. Je hoort hem nu hier op ZFM Zandvoort. Ze zeggen tot aan de andere kant van 10 uur. and give a fuck about you, not me, not the lie. Don't be a victim of things I do to survive, because I won't mention you any good, you Babylonian.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 De politie neemt maatregelen om motorrijders die morgen toch komen weg te sturen.